Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Canadese bestuursvoorzitter van Air France KLM. Dat schrijft een Franse zakenkrant. Ben Smith, die nu nog werkt bij Air Canada, zou de favoriet zijn van de voordragscommissie. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers zegt dat Smith in ieder geval ruime luchtvaartervaring heeft bij een solide maatschappij. Air France KLM is al drie maanden op zoek naar een bestuursvoorzitter. Drie maanden geleden stapte Jean-Marc Janayak op. Toen had het personeel tegen zijn salarisbod gestemd. De meeste Nederlanders die Lombok of de Gili-eilanden wilden verlaten na de aardbevingen zijn op weg naar huis. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zeker 300 mensen inmiddels vertrokken of geëvacueerd. Tientallen Nederlanders kunnen uiterlijk overmorgen naar huis. Sommige Nederlanders blijven vrijwillig achter, bijvoorbeeld mensen die daar werken. Vrijwel iedereen die het wilde heeft contact kunnen krijgen met familieleden op de eilanden. De aardbeving heeft aan zeker 131 mensen het leven gekost. De Indonesische regering verwacht dat het aantal nog op zal lopen. De politie heeft twee mensen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de liquidatie van de man die de Delftse Holleder wordt genoemd. De crimineel Karel Pronk werd gisteren bij een koffiehuis doodgeschoten door een man op een motor. De twee verdachten werden kort daarna opgepakt, melden bronnen aan Omroep West. En de Italiaanse wielrenner Gianni Moscon is voor vijf weken geschorst. De renner van Sky kreeg de straf van de Internationale Wielerunie... omdat hij in de Tour de France een klap heeft uitgedeeld aan een andere renner. Moscon werd door de organisatie al meteen uit de Ronde van Frankrijk gezet. Het weer, nog een enkel buitje hier of daar, maar op steeds meer plaatsen zon.